Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Coronapatiënten die in Amsterdamse ziekenhuizen liggen, worden eerder naar huis gestuurd. Het gaat om patiënten die de goede kant op gaan, maar bijvoorbeeld nog wel zuurstof nodig hebben. Volgens het AD hebben huisartsen gezegd dat zij die zorg wel over kunnen nemen van de ziekenhuizen. Het gaat nu dus om Amsterdam, maar meer steden zijn het van plan. De politie in Spanje heeft een Nederlandse drugshandelaar opgepakt. Die werkte voor een berucht Colombiaans drugskartel. Volgens de Spanjaarden gaat het om een Nederlander van Colombiaanse afkomst... die het kartel hier in Europa vertegenwoordigde. Hij zou miljoenen aan drugsgeld hebben witgewassen. Bij zijn arrestatie nam de politie onder andere drie auto's, dure horloges en 85.000 euro cash in beslag. Door de coronacrisis stappen er nog steeds veel minder mensen in de trein dan normaal. En door ziekte of quarantaine vallen er ook conducteurs en machinisten uit. Daarom rijdt NS straks nog maar met 90% van de dienstregeling. Vandaag worden de eerste treinen eruit gehaald, volgende week de rest. Er worden geen lijnen opgeheven, zegt het bedrijf. En overal blijven sowieso twee treinen per uur rijden. Het was afgelopen weekend natuurlijk prachtig weer en dus gingen een hoop mensen erop uit om een frisse neus te halen. Onder meer op de parkeerplaats van een natuurgebied in Overijssel stond het helemaal vol met auto's. Ik had niet verwacht dat het zo druk zou zijn. Mevrouw, is het nog gelukt om een plekje te vinden voor de auto? Nou, dat duurde een paar rondjes. Ja, het is ongelooflijk druk. Het is heel erg druk, ja. Het is wel heel druk op zondag. Het is nou verschrikkelijk druk. Ja, druk dus. Was ook in Brabant zo. Daar werd mensen geadviseerd om ergens anders te gaan wandelen. En vrolijk dierennieuws uit Rotterdam. In Diergaarde Blijdorp is een zwarte neushoorn geboren. Het gebeurt niet vaak. Het is pas de derde zwarte neushoornbevalling in Nederland. En dubbel leuk, het neushoornkalfje is geboren op de verjaardag van zijn vader. Het weer, op sommige plekken is het wat mistig. Later vandaag krijgen we regelmatig de zon te zien. Het waait niet hard en het wordt 13 tot 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. Een korte file op de A9, Alkmaar richting Amstelveen... tussenuit Geest en de knooppunt Beverwijk van 2 kilometer. En tussen Diemen en Wees rijden nog altijd minder treinen...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 zeggen apothekers tegen tv-programma De Monitor. Dat kan leiden tot gezondheidsklachten. Vanwege de kosten zijn zorgverzekeraars juist voor overstappen. PVV-leider Wilders doet aangifte naar aanleiding van een filmpje op internet... waarop iemand schiet op een foto van Wilders. De man met het vuurwapen is de Turkse Nederlander Said Chinar... die in 2014 werd veroordeeld voor opruiing. En NS laat vanaf vandaag minder treinen rijden. Sinds de strengere coronamaatregelen zijn er veel minder reizigers. Het aantal treinen wordt in fases afgebouwd tot 90 van de dienstregeling. Het weer nog, in het noorden en oosten wat regen, van het zuiden uit geregeld zon...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 mij doet hey, Al die mensen, ze zijn fake, ik kan niet blij doen Voel me open en we zien wel wat de tijd doet wij door, is bijna mijn seizoen Als ik je laat zien, dat ik constant aan mijn maaien En als je me niet ziet, denk je langer los aan mij Maar als ik je niet zie, dat ik constant door mijn maaien En als ik je niet zie Hart is gebroken in peace. Maar ik heb papier en visie. Life on the road is niet iets. Ik buffel, ik ren, ik stiek. Tipsy, dus ik bel je Annelena. Ik ben ook alleen en niet alleen. Yeah. Deze wereld is fake, maar life is real en ik moet mijzelf herpakken. Album af en een brand nieuw deal, ben nog steeds met dezelfde gabbers. Mensen daar maken verhalen, ik ga ervan uit dat je weet wat wat is. Ik wil niet bepalen, maar please ga niet uit elke week als we vreemd nog grap is.